In 2011 besloot het OM Drent niet te vervolgen... voor zijn rol in de Amsterdamse zedenzaak... omdat hem strafrechtelijk niets te verwijten zou zijn. De ouders van een aantal misbruikte kinderen willen dit wel. Zij stellen dat Drent op de hoogte was van het misbruik door Robert M. De financiering van de bouw van een groot windmolenpark in de Noordzee bij Groningen is rond. Dat hebben de investeerders bekendgemaakt. Het park met 150 windmolens komt 55 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog te liggen. En zal vanaf de kust niet zichtbaar zijn. Het project kost 2,8 miljard euro. Het park kan straks energie leveren aan ruim anderhalf miljoen mensen. Turkse vakbonden houden vandaag een staking vanwege de mijnramp in Soma, waar zeker 274 doden zijn gevallen. De bonden zeggen dat de veiligheid van de mijnwerkers wordt opgeofferd aan het streven naar winst. De woede wordt versterkt door berichten dat de regering vorige maand een onderzoek naar de veiligheid in de mijnen heeft afgewezen. In de mijn zitten nog 150 mannen vast. De kans dat ze nog leven, in leven zijn lijkt klein. Bij de anti-Chinese rellen in Vietnam zijn meer dan twintig doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers zijn etnische Chinezen. Duizenden betogers vielen gisteren in het midden van Vietnam minstens 15 Chinese bedrijven aan. Ze zijn woedend over de plaatsing van een Chinese boerplatform in een deel van de zee waar ook Vietnam aanspraak op maakt.